Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De huur van sociale huurwoningen stijgt dit jaar veel minder dan de afgelopen jaren. Per 1 juli gaat de huur gemiddeld 1% omhoog... blijkt uit onderzoek van de koepel van woningcorporaties EDES. De afgelopen jaren stegen de huren veel harder. In 2014 was de huurstijging gemiddeld bijna 4% en vorig jaar 2,2%. De lagere stijging komt door afspraken van Edes met de Woonbond, de belangenbehartiger van de huurders. Ook zien corporaties veel vaker af van huurverhogingen die aan het inkomen gekoppeld zijn. In veel gevallen omdat ze de woningen anders veel te duur vinden worden. De VS voert zijn militaire aanwezigheid in Syrië fors op. President Obama stuurt 250 extra militairen om Syrische rebellen te helpen in hun strijd tegen terreurgroep IS. Het is nog onduidelijk om wat voor militairen het gaat. Er zijn al 50 Amerikanen van speciale eenheden in Syrië. Dit weekend benadrukte Obama nog eens dat hij tegen het sturen van grondtroepen is. Hij geeft later een toelichting in Hannover, waar hij zijn reis door Europa afsluit. In die Duitse stad is vandaag een mini-top waar de bestrijding van IS op de agenda staat. Amerikaanse soulzanger Billy Paul is overleden. Hij werd in 1972 bekend met het nummer Me and Mrs. Jones, waar hij een Grammy voor kreeg. Een andere hit is Thanks for Saving My Life. Billy Paul was een van de gezichten en stemmen van de zogeheten Philly Sound. Een zwoele variant van de soul met veel strijkers en blazers. Het had op met soul- en jazzlegendes als Charlie Parker, Nina Simone en Miles Davis. Tussen 1968 en 1988 bracht Paul, die eigenlijk Paul Williams heette, 15 albums uit. Billy Paul is 81 jaar geworden. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui... en minima tussen 4 graden aan zee en plaatselijk rond het vriespunt in het binnenland. Overdag veel bewolking en buien met soms hagel en onweer... en een matige tot krachtige noordwestenwind, maar ook wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Ook de komende dagen is het buiig en koud voor de tijd van het jaar.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 tell me when do the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 taking shape. We are diamonds taking shape. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 ritme van Zandvoort. them it, girl, with a bang bang.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 I hear.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 other man 18 Stuck in her daydream Been this way since